Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. UNICEF maakt zich zorgen over sterfte onder jonge kinderen door hittegolven. Steeds meer kinderen in Europa en Centraal-Azië krijgen daar door klimaatverandering mee te maken. In die gebieden stierven in 2021 minstens 400 kinderen aan de extreme hitte. Wat we zien is uit die, van die bijna 400 kinderen inderdaad die zijn overleden... was eh, bijna de helft was jonger dan een jaar. Eh, en vooral die eerste week van, na de geboorte is voor kinderen heel eh, zorgelijk... omdat hun lichaam dan nog niet goed volgroeid is om hitte te kunnen verwerken. Door de hitte drogen ze uit en kunnen hun organen ermee stoppen. UNICEF zegt dat er snel aanpassingen aan gebouwen moeten komen... zodat kinderen minder last hebben van de extreme warmte. Ook zou er voorlichting moeten komen over hoe oververhitting eruit ziet... zodat sneller een arts kan worden ingeschakeld. In de Franse Vorgezen, in het oosten van het land, is een Nederlander doodgevonden in een busje. Het zou gaan om een man van 60 die er een paar dagen eerder had geparkeerd. Omwonenden kregen argwaan toen het busje dagen later er nog steeds stond en vonden toen de man. De politie vermoedt dat hij op de eerste nacht van aankomst al is overleden. Een misdrijf is uitgesloten. En wie denkt de Randstad te ontvluchten om een stuk goedkoper in Drenthe, Overijssel of Groningen een huis te kopen, heeft het mis. In de afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van huizen op het platteland met bijna 60% gestegen. Vooral door corona zijn veel mensen uit de stad vertrokken, want ze hoefden toch niet meer op kantoor te zijn. En dit zorgde er dus wel voor dat de huizenprijzen op het platteland flink zijn gestegen. En hoewel het Olympisch vuur vrijdag pas wordt aangestoken bij de openingsceremonie... komen vandaag de eerste sporters al in actie op de Olympische Spelen. Zo is vandaag de aftrap bij het voetbal en ook de rugbyers moeten al aan de bak. Vertelt mijn sportcollega Jalou van Helsewee vanuit Deze Parijs. Deze sporten hebben relatief gezien veel wedstrijden... en dit drukke schema is simpelweg niet rond te krijgen in twee weken. En om ook nog te zorgen voor voldoende rustdagen... beginnen deze sporten dus alvast iets eerder. Vandaag zijn er overigens nog geen oranje pakjes te zien... want Nederland heeft zich voor deze sporten niet geplaatst. Morgen wel, want dan komen de handbalsters en de handboogschieters in actie. Het weer. Vanochtend heb je nog kans op wat regen.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 Een advies over zeeschuim is in stilte aangescherpt, heeft de NOS achterhaald. Kinderen en honden moeten helemaal niet meer in het schuim spelen... omdat er veel PFAS in zit. Eerder was het advies beperkt tot afspoelen naar strandbezoeken... en voorkomen dat kinderen of honden schuim inslikken. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentkandidaat Trump geadviseerd... geen grote campagne-evenementen meer in het buitenlucht te houden. Dat schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. En Taiwan maakt zich op voor de orkaan Genie, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Het openbare leven ligt grotendeels stil op Taiwan. Het weer in Nederland. In het zuidoosten kan eerst nog wat regen vallen vanochtend. Verder is het droog vandaag met op steeds meer plekken zon.